en een voorspoedige start. Eurocommissaris Frans Timmermans roept Polen op een omstreden wet te herzien voor de Senaat hem goedkeurt. In de wet wordt de onafhankelijkheid van het grondwettelijk hof van Polen sterk ingedamd. Dat hof heeft juist als taak om te controleren of de regering en het parlement zich aan de grondwet houden. De partij Recht en Rechtvaardigheid, die in oktober in Polen aan de macht kwam, heeft de wet ingediend. Timmermans schrijft in een brief dat de rechtsstaat in twijfel kan worden getrokken als een grondwettelijk hof niet goed zijn werk meer kan doen. Het ministerie van Economische Zaken is bereid te helpen bij een eventuele doorstart van Warenhuis VND, dat uitstel van betaling heeft gekregen. Het ministerie zegt onder meer te kunnen helpen bij het vinden van geldschieters. Naast VND hebben ook drogisterijketen DA en het moederbedrijf van schoenenketens als Menfield en Scapino uitstel van betaling gekregen. Toch zegt het ministerie van Economische Zaken dat het juist weer wat beter gaat met Nederlandse winkeliers. Het, medisch, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft een medicijn ontwikkeld voor patiënten met Bechteref. Een soort ontstekingsreuma waardoor mensen al jong last krijgen van pijnlijke vergroeien en kromlopen.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 De temperatuur daalt tot een graad of 7. Overdag is het ook bewolkt en smiddags gaat het vanuit het westen af en toe regenen en flink waaien. Het is dan 12 graden. Eerste kerstdag ochtends zon en later wat regen bij 9 graden.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 en stuur je allemaal fijn.